De mars maakte deel uit van het Europride Festival, de grootste demonstratie van homoseksuelen in Europa. De deelnemers eisten gelijke rechten en meer tolerantie voor homo's in het streng Rooms-Katholieke Polen. De mars door Warschau verliep zonder ernstige incidenten. Wel waren er tegendemonstraties van enkele honderden rechtsextremisten en nationalisten. De leider van een katholieke organisatie scandeerde tegen de betogers kom tot bezinning en besprenkelde hen met wijwater. Verpleeg- en verzorgingshuizen brengen hun bewoners steeds vaker onterecht kosten in rekening. Er zijn instellingen die hun bewoners bijvoorbeeld laten betalen voor wc-papier, voor elk kopje koffie of voor fruit. En ook zijn er cliënten die moeten betalen om op een eigen kamer te eten of om de banden van hun rollator te laten oppompen. Deze kosten mogen niet bij bewoners in rekening worden gebracht, maar vallen onder de AWBZ. Dat is een verplichte verzekering waarmee de kosten worden betaald voor langdurige verpleging en zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft instellingen per brief gewaarschuwd zorgvuldiger te zijn. Als er niets verbetert gaat de Zorgautoriteit boetes uitdelen. Twee grote bosbranden hebben in de omgeving van de Griekse hoofdstad Athene tot evacuaties geleid. Zeker twee dorpen en drie zomerkampen van kinderen zijn ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het vuur wordt aangewakkerd door een sterke noordenwind. De brandweer heeft bijna 100 man, blusvliegtuigen en helikopters ingezet. Het zijn de eerste grote bosbranden deze zomer in Griekenland. In de regio Athene heeft het al weken niet meer geregend en het is er bijna 40 graden. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het vanuit het westen op. Morgen droog een vrij zonnige dag. Het wordt 21 tot 26 graden. En de dagen daarna blijft het droog. Het wordt wel nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Euro Breakdown. Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown op weg naar de nummer 1 van Europa. Dat doen we al 20 jaar lang hier op CFM Zandvoort de 40 beste platen van geheel Europa. In deze 20e jaargang is dit alweer aflevering 26, vandaag 2 juli 2010. Deze week 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte in de lijst werd gemaakt door eh, Adam Lambert, What Do You Want From Me? Gabriella Chill On A Mission en eh, Cascara met Dangerous. Alle drie hielden ze in totaal 15 weken vol in deze lijst. Ina met Amazing ging met 8 plaatsen het snelst van allemaal omhoog. En Rio met One Heart daalde het snelst, 10 plaatsen in totaal. B.O.B. Nothing On You met 17 weken alweer het langst genoteerd van allemaal. Nou, ik heb even in geschiedenisboeken van 2 juli komen we uit op 1949. Piet Velman presenteert de eerste hitparade op de Nederlandse radio. 1993, Job Cohen wordt staatssecretaris van Onderwijs in kabinet Lubbers 3. 1994, de Colombiaanse voetballer Andres Escobar wordt in Medellin doodgeschoten omdat hij tijdens het wereldkampioenschap voetbal in eigen goal had geschoten. En Colombia was daardoor uitgeschakeld. Gaan we terug naar het heden 2010. Nederland treft Brazilië tijdens het WK voetbal. Een wedstrijd in de kwartfinale. Ondertussen 2 minuten en 52 seconden bezig. Stand daar nog steeds 0-0. En deze week op 17 Cleese met A Cappella.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 De ondertussen Brazilië al op 1-0 eh, is gekomen. Een vroege doelpunt dus eh, voor de Brazilianen. Wij gaan verder met de muziek van Europa. Die is in handen van eh, Kelly Rowland in dit geval. Vijf weken staat ze met Commander in de lijst van 20 naar die 15e plek toe.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 it's alright. It's black and it's white. We fight, we wake up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. It's a hard and you're cold, you're yes and you're no. You're in and you're out, you're up and you're down. Op nummer 13 deze week, de baseballs had eindgehaald. Vier weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 19, deze week dus naar 13 toe. Daarvoor op 14 drie plaatsen winst in de vierde week voor Sean Meyer Half of My Heart is die. En de plaats van Kelly Rowland Commander hoorden we ook nog. Van 20 eh, gaat zij omhoog naar 15. En de baseballs, dat brengt mij weer bij Sheryl eh, Kroll. Want die eh, komt namelijk naar Nederland toe voor een concert. Op woensdag 20 oktober staat de Amerikaanse zangeres in de Amsterdamse Heineken Music Hall. Dat heeft concertorganisatie Mojo bekendgemaakt. Het concert dat staat in het teken van Crow's nieuwe cd Down 100 Miles from Memphis. En met haar eh, tiende album brengt de zangeres een eerbetoon aan haar muzikale jeugdhelden uit de jaren 60 en 70. Waaronder uh, Aretha Franklin en Curtis Manfield. 100 Miles from Memphis ligt vanaf 16 juli alweer in de winkels. Terug naar de hits van vandaag. We gaan naar de nummer 12 van deze week. Die is in handen van Kate Perry en heet California Girls.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 Kate Perry, California Girls. Op nummer 20 deze week vier plaatsen verliezen in de 13e week voor de One Republic, All the white Moves. Kane en Kneen stap voor een minute staan 12 weken in de lijst zakken van 10 naar 19. Mika KKS gaat van 22 naar 18 in zijn achtste week. En Kelly staat een week langer in de lijst en gaat ook een plekje hoger van 23 naar 17. Dance Nation Great Divide, 5 weken in de lijst van 21 naar 16. Kelly Rowland Commander, 5 weken in de lijst ook van 20 naar 15. John Mayer, Half of My Heart, staat nu 4 weken in de lijst, gaat van 17 naar 14. En van 19 naar 13 in de vierde week de baseballs Hot and Cold. Kay Perry, California Girls, hoorde je voorbij komen. 7 weken in de lijst van 14, dus naar die 12e plek. En vier plaatsen verlies voor Christina Aguilera, Not Myself Tonight. Staat 11 weken in de lijst, een zak van 7 naar 11. En nummer 10, de dame die vijf plaatsen winst pakt, is eh, Aura Diano. I Will Love You Monday. I Will Love You Monday, Auro Diana. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. ZFM, Westkust, weerbericht. En die moeten we dan hebben, het Westkust weerbericht. Op deze vrijdag vrij zonnig eh, weer de hele dag al. De temperatuur die stijgt eh, snel naar tropische waarden van rond de 30 graden. Overwegend matig windje uit het zuiden en in de loop van de middag draait deze naar het eh, westen temperatuur zal dan wel iets gaan dalen naar aangenamere waarden. Kans op lokale donderbui die is klein, maar niet geheel uitgesloten. Vanavond en de komende nacht is het weer wisselend behoorlijk, het blijft overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen schijnt weer geregeld de zon, er zijn dan ook wolkenvelden. Met name in de middag komt het tot een enkele bui. En kan het ook nog zelfs tot eh, onweer gaan komen. Wind wijkt uit noordwest en zwakt tot mate van kracht. De temperatuur stijgt morgen naar 14 graden op het strand en 27 graden in de rest van onze regio. Zaterdagavond, zondagnacht is weer wisselend bewolkt, maar droog. Lokaal ontstaat mist en koelt af naar een graadje of 14. Zondag weer veel zonneschijn en blijft weer de hele dag droog. En de wind waait dan uit zuidwesten over land meest matig, aan zee zelfs krachtig. De temperatuur stijgt zondag weer naar een maximale 24 graden. In de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan 15 graden. Wij gaan verder met de lijsten van Europa. Komen dan op de nummer 9. En in handen van Sherlock Hall en Will I Am.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 Dat in zijn twaalfde week Stromae, Alora Dans. En daarvoor dus de plaats van Sheryl en Will I Am, the Three Word. Zometeen gaan we even kijken hoe deze platen trouwens eh, gedaan heeft in de Nederlandse top 40 deze week. Eerst heb ik voor jou nog de nummer 6 klaarstaan in handen van Timbaland en Justin Timberlake, Carry Out. give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, supersize. Hold on, you got yours, let me get mine ain't leaving till they turn over the clothes, I check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you hear me out. Turn me on, my baby, don't you hear me out. Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you hear me out. Turn me on, my baby, don't you hear me out. Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for the dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, it, don't you let me out. Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. me out. What's your Don't you cut me out, turn me on my baby. Don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carry-out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby. Don't you cut me out. Turn me on, my baby. Don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carry-out. And let me walk into your body till it's lights out. Turn me on, my baby.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 We gaan even kijken naar de enige echte Nederlandse top 40. De enige echte top 40. Daar in totaal 5 nieuwe binnenkomen. John Smit terug in de tijd op 39. Billionaires van eh, Travis en Bruno Mars op 37. Eh, Brommond van Tim Berg op 33. Holborn van Direct op 29. En Rock to Uranus van de Venga Boys op 24. Top 10 van Nederlands top 40 op 10. Hey Sister van Train. Heartbreak Warfare John Mayer zak van 7 naar 9. Schouder aan schouder Guus Meeuwis Marco Borsato zakken van 6 naar 8. Clap Your Hands van Sia gaan omhoog van 8 naar 7. Waka Waka This Time for Africa gaat van 9 naar 6. Alejandro van Lady Gaga die eh, wisselt van stuivertje met de Waving Flag van Kane van 5 naar 4 en van 4 naar 5. De California Girls Kate Perry blijven staan op 3 en ook bovenin is een wisselplaats gevonden. Alora Dans is van die hoogste tree af en zakt naar de tweede plek. En vorige week nog op 2 en nu op 1 We know Speak Americano. Jolande Be Cool en g Dat dus de top 3, of de top 10 in ieder geval van de Nederlands top 40. De top 3 van de Euro Breakdown, die begint met de Waving Flag van Kaneen. to feel them.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 Alejandro staat 9 weken in de lijst en gaat van 3 naar 2. Kane met zijn waving flag staat nu 6 weken in de lijst en gaat van 38 naar 3 toe. En we hadden deze week twee zittenblijvers. Eentje hadden we op nummer 5, Bob Sinclair en Sahara I Wanna.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 for Africa. for Africa. van ZFM.